Volgens de burgemeester is de boel aangestoken. Deze inwoner hoort het nieuws voor het eerst. O oh jee, wat is dat nou, nou weer? Dat is... Eh, niet zo best. Nee. wat vindt u daarvan? Want ze zouden hier vanaf maandag asielzoekers komen. Zijn mensen er tegen? En dan wordt het nu in de brand gestoken. Nou, dat, is schandalig. Kijk, eh, ze zullen er niet blij mee zijn. Ik ben zelf ook wel een beetje tegen de overcapaciteit van die asielzoekerscentra. Maar eh, ja, in brand steken, dat uh, eh, nat nou dan. Een deel van het dorp protesteerde de afgelopen tijd tegen de opvang. Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel en tbs tegen een jongen van 17 voor een moord in Amstelveen. Justitie wil dat een andere verdachte 20 jaar de cel ingaat. Twee zouden eind vorig jaar op straat iemand hebben doodgeschoten. Volgens OM gaat het om een liquidatie op bestelling voor geld. Er is nieuws over deze man. I, Charles III, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ja, want een stuk van de bruidstaart van koning Charles en zijn Camilla zou geveild worden. Het gebak is 17 jaar oud, maar waarschijnlijk kun je er nog van eten doordat er veel alcohol in zit. Het Veilinghuis hoopte er zo'n 450 tot 700 euro mee op te halen. Maar helaas, het gebakje viel niet in de smaak. Het is niet verkocht. Het is niet voor het eerst dat er oude stukken bruidstaart van Britse royals geveild worden. Eerder gingen er al gebakjes van de Queen en Prins Philip en van Charles en Diana onder de hamer. Die zijn toen wel verkocht. En Zwitserland is lekker aan het WK begonnen. De ploeg won net met 1-0 van Cameroen. Het enige doelpunt was van Briel en Bolo. En hij is juist geboren in Cameroen. Rond deze tijd trappen Uruguay en Zuid-Korea af. Het weer, lekker veel zon vanmiddag, een gaatje of 11. Vanavond trekken er wat buien van west naar oost. Morgen een mix van zon en stapelwolken, maar ook weer een buitje. En dan opnieuw zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn nu ook aan het oplossen in onze regio. Nog wel vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen ten Nieuwe Meer. Een kwartier oponthoud door een ongeluk.